don't see no cows nowhere. Wait, Yeah, that one over there. Yeah, I... Taxi. Take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi. Before my down. Please, won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no is all I'm thinking of. All I'm thinking of. Taxi. I've got some patching up to do. Yes, I have now.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 Ook zijn er in verschillende wijken gewapende burgerwachten opgericht... omdat de politie van straat is verdwenen. Het leger is nog wel aanwezig, maar bewaakt vooral overheidsgebouwen en musea. De VS en een aantal Europese landen hebben de Egyptische president Mubarak opgeroepen om hervormingen door te voeren. Ook willen ze dat er tegen ongewapende demonstranten geen geweld wordt gebruikt. Op het vliegveld van Cairo zijn duizenden reizigers gestrand. Veel vluchten werden vanwege de avondklok uitgesteld of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Duitsland zijn tien mensen om het leven gekomen. Er zijn veertig gewonden, sommige van hen zijn er slecht aan toe. In de deelstaat Sachsen-Anhalt botste rond half elf gisteravond een passagierstrein op een goederentrein. Dat gebeurde bij de plaats Hoordorf in de buurt van Maagdenburg. De oorzaak van de treinbotsing in Duitsland is niet bekend. De Iraanse ambassade in Den Haag zegt dat de executie van de Iraanse Nederlandse Zahra Baghami een nationale kwestie is. In een verklaring van de ambassade staat dat het uitgevoerde doodvonnis geen invloed mag hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Volgens de ambassade is de gerechtelijke procedure eerlijk verlopen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. En ook raadt hij Nederlanders met een Iraans paspoort af om naar, naar het land te reizen. Het weer in het noorden en midden is het bewolkt en nevelig.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Mais quand